Die handen, die handen, die handen in de lucht. Die handen, die handen, die handen in de Klap, klap, klap je handen. Klap, klap, klap je handen. En zeg eens meisje, waar ga jij vanavond heen? En zeg eens meisje, ben je soms alleen? En zeg eens meisje, want ik heb een idee. meisje, ik weet hier een feestcafé. Apres ski je echt iets voor ons twee. En zeg eens meisje, want ik wil met je mee. não vira.